Mariel Hageman met het NOS Journaal. Polieg op Oudejaarsavond massaal ziek gemeld. Ruim 83% van hen kwam niet opdagen en er werden massaal vervangers opgeroepen. De autoriteiten onderzoeken of de agenten hebben afgesproken zich ziek te melden... uit protest tegen aangekondigde hervormingen. De politievakbonden en de regering van premier Renzi ruzie al maanden over de veranderingen. Renzi wil onder meer de salarissen en arbeidsvoorwaarden van agenten versoberen. In Wenen is een dakloze overleden die meer dan vijf uur in een lift in een metrostation lag te creperen. Reizigers stapten over de man heen, maar niemand hielp. Twee medewerkers van het Weense OV-bedrijf die een inspectieronde hadden moeten lopen zijn ontslagen. De 58-jarige zwerver zakte in de nacht van eerste op tweede kerstdag in elkaar. Hij werd gevonden door een schoonmaker. Het Nederlandse marineschip Karel Doorman is aangekomen in Liberia. Het schip brengt hulpgoederen in het West-Afrikaanse land voor de strijd tegen ebola. Daarna keert de Karel Doorman terug naar Nederland. Het schip vertrok op 12 december uit Vlissingen en deed ook Sierra Leone en Guinea aan. Behalve voedsel zijn er ambulances, terreinwagens, beschermende kleding, bedden en medische spullen aan boord. In november leverde het schip ook al goederen af aan drie landen in West-Afrika. De politie heeft een man opgepakt voor de steekpartij in Tilburg gistermiddag. Daarbij kwam een 23-jarige Tilburger om het leven. De verdachte is een man van 22, ook uit Tilburg. Hij werd in een woning in Den Bosch aangehouden. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd op straat gevonden met een wond in zijn borst. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of twee. Morgen geruime tijd regen en motregen. In het oosten en zuiden ook natte sneeuw. Temperatuur tussen 1 graad in Brabant en 10 graden in het uiterste zuiden.